is van Kesteren met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabase aan... om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes waarschijnlijk is gebruikt. Ook is er de hoop dat de database kan helpen met het oplossen van zaken. Een mes laat na een steekpartij bijna altijd deeltjes achter. Een database bestond al voor vuurwapens. Nu is er dus ook eentje voor messen bijgekomen... omdat het aantal steekpartijen flink toeneemt. Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren gaan studeren dan het jaar ervoor. Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal nieuwe studenten aan hogescholen bijna 5,5% is gedaald. Het aantal eerstejaarsstudenten aan de universiteit daalde met ruim 4%. DUO denkt dat studenten hun studie uitstellen totdat de basisbeurs weer terug is. Ook kiezen meer jongeren na corona voor een tussenjaar. En door de krapte op de arbeidsmarkt is het interessanter om te gaan werken. Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd vanaf de kust. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de derde oefening in minder dan een week tijd. De oefening volgt een dag na het begin van de grote gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De twee korte afstandsraketten hadden zo'n 620 kilometer afgelegd. Het leger van Zuid-Korea spreekt van een provocatie die de vrede en stabiliteit in de regio bedreigt. In de Canadese plaats Emki is de bestuurder van een pick-up truck op voetgangers ingereden. Twee mannen zijn daarbij om het leven gekomen. Een van hen was in de 60, de ander in 70. Negen anderen raakten gewond, van wie twee ernstig, meldt de politie van de provincie Quebec. Het is onduidelijk of het gaat om een opzettelijke actie of een ongeluk. De 38-jarige bestuurder van het voertuig wordt ondervraagd door de politie. Het weer. Deze ochtend is het nog bewolkt en regenachtig. Vanmiddag meer zon, maar ook flink wat wind vanuit het noordwesten.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 Het was niet te laat, er was geen reden. Maar het is mij toch niet gegeven, al was het maar voor even. Mm oh, tijd is stil gaan staan. window oh, When I look at my China girl I could pretend nothing really meant too much When I look at my China girl everything you are You know, I'll give you television I'll give you eyes of blue I'll give your man a wants to rule the world And when I get excited My little child Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabase aan... om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes waarschijnlijk is gebruikt. Ook is er de hoop dat de database kan helpen met het oplossen van zaken. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor Project Willow Oil. Dat zijn de omstreden plannen om naar olie te boren in Alaska. Milieuorganisaties en inheemse belangengroepen zijn er woedend over. Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd vanaf de kust, meldt het Zuid-Koreaanse leger.